Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn 15 drones gespot boven een militair terrein, dat zegt de Vlaamse omroep VRT. Toevallig stond daar een installatie om drones te kunnen herkennen... en vannacht iets voor twee uur werden dus 15 drones waargenomen. Later zouden ze naar Duitsland zijn gevlogen. De politie in het stadje Duren heeft de drones namelijk ook gezien. Waar die dingen vandaan komen en wie de drones bestuurde is onduidelijk. Gisteravond laat werd het vliegverkeer rondom München ook al platgelegd vanwege drones drones. En eerder werden in onder andere Denemarken en Noorwegen ook al drones gespot... waarvan we niet weten waar ze vandaan kwamen. Het lukt singles onder de 35 steeds vaker om een koophuis op de kop te tikken, zegt de hypotheker. Ze krijgen dan vaak hulp van ouders of opa's en oma's om de hypotheek te fixen. Het helpt ook mee dat sommige gemeenten een starterslening geven aan jonge mensen, zodat ze een hogere hypotheek kunnen krijgen. Zometeen wordt er in Stockholm een rapport van een groep wetenschappers gepresenteerd. Daarin staat dat we meer plantaardig en minder dierlijk moeten gaan eten. Deze hoogleraar deed mee aan het onderzoek. Ze zegt dat het een heel belangrijk onderzoek is. Als je bedenkt dat door gezonder te gaan eten we 27% van de sterfgevallen wereldwijd kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk immens. En dat gaat alleen al over onze eigen gezondheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is om mensen te informeren wat die consequenties eh, zijn vanuit een gezondheidsperspectief, maar ook vanuit de gezondheid van onze planeet. En jongeren die in het criminele circuit belanden... zijn een grote zorg voor scholen, hulpverleners en ouders. Daarom start er vandaag een campagne. Diana werkte daar ook aan mee. Haar zoon werd een crimineel. En op haar had dat een enorme impact. En daar vertelt ze over in die campagne. Ik had ook heel graag iemand van mij willen hebben. Ik had heel graag als ouder willen horen dat ik een partner was. Weet je, dat er respectvol met me werd omgegaan. En, en dat zou heel veel eh, ja, kunnen schelen. Ook qua tijd, qua geld. Ja, want ze durfde niet echt mee te werken met hulporganisaties... omdat ze dan bang was dat de problemen groter werden voor het gezin. Inmiddels gaat het goed met haar zoon. Hij heeft samen met zijn moeder een stichting opgezet om jongeren te helpen. Vanaf vandaag komen er films en boeken uit... zodat mensen bewust worden gemaakt hoe jonge mensen in de criminele wereld terecht kunnen komen. Heb ik het weer nog voor je?